this is Matt from Down Under. You're listening to my favorite radio station, Radio 501. In Nederland hebben al 1 miljoen mensen diabetes. Diabetes is een ernstige ziekte. Bent u 45 jaar of ouder, dan heeft u misschien een verhoogd risico op diabetes. U kunt er zelf veel aan doen om het risico te verkleinen. Doe de diabetes risicotest op www.kijkopdiabetes.nl Ja, ik sta hier op de vierde verdieping van zorgcentrum Lindeboom. Er is hier brand uitgebroken. Naast mij staat Peter de Jong, afdelingshoofd. Meneer de Jong, hoe denkt u deze oude dame in haar rolstoel veilig naar buiten te krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimenmoetjeoefenen.nl Dit was een bericht van de brandweer. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag Radio 501. Hoi, ik ben Joni Aurik. Ik ben 20 jaar en ik hou erg veel van korfbal, fotografie en film. Naast mijn marketingstudie heb ik nog tijd genoeg om mee te doen aan de Miss west verkiezing En daar heb ik jouw hulp bij nodig. SMS Miss Spatie Joni naar 4411 en help mij die finale in. Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus Miss Spatie Joni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. Gb Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt.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 begrepen, vergeet het, ik wil langer leven Speel de tijd en moeite kan ik met een ander delen Heb het de kans gegeven, later weer afgeschreven Afgegleden, toen werd ik pakken, maar wacht zeven. Jullie zijn parasieten man, ik ben geen slachtoffer Vraag het aan een kampioen tot de graftombe Hebben de kracht door de eendracht, haat dan Pakken de stier bij de horens, geen Satan Unie van Utrecht, die erecode heb ik Zijn de heren van Amstel, Ground Zero, Epic Geleerd van fouten, gebouwd voor de zegen Meer dan vertrouwd, ik zet goud op het spreken Ik weer een volgende klootzak met een boodschap Het team heeft plannen, ben Hannibal's aan de ooglap Verre van een overtreffende trap, dit is doodslag Ga pak die motherfucking bijl vast, stroopvast We moeten vertrekken, de wekker gaat Ga je mee of wil je verder slapen, zeg het maar Simpeloos ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, Bulls of pancakes mee We moeten betrekken, de wekker gaan, gaan Dan ga je mee of wil je verder slaan, zeg het maar Shit balans, ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, onze engagement Ik zie ze nog steeds, hangen aan mijn broekspijpen Twee hoofdletters ijs, leer het goed schrijven Nu moet blijken hoeveel meer me nog lukt En hoe ik zonder beperkingen presteer onder druk Plus, staat in de schaar, u ziet niemand je ware kleuren En ze doen er alles aan om dat niet te laten gebeuren Dus ik overtref de verwachting met wat ik opschrijf En kiezeljaren daglicht boven de spotlight. Wees voorbereid, altijd goed uit gerust, zij die rennen naar de strijd komen daaruit geput Steek mijn nek uit boven de competitie Om simpelweg te zien wat die andere ogen niet zien Een goede voorbereiding is de helft van het werk dus Ken je terrein, ken je vijanden en ken jezelf Zorg dat je doelen je mannen verenigen Zorg dat ze alleen met aanvallen verdedigen te vertrekken, de wekker gaan, lekker gaan Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar Simpeloos, ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, rules of PJ's mee We moeten betrekken, de wekker gaan, Dan ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar Simpeloos ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, onze of engagement. Dit is geen crew, geen rap, klik of een platenlabel. Dit is geen marketing, maar in de droogte water geven. Dit is geen PR-stunt om iets aan te prijzen. Dit wordt gerund door de beste mensen aan te wijzen. Geen oppervlakkige praatjes over de binnenkant. Welkom in de wereld waar de waarheid in de binnen valt. Welkom op Ground Zero, dit is een springplank. Ben je er klaar voor? Stap snel in, bak! trekken de wekken gaan. de hele week de plaat voor je hoofd. Formatie Informatie Eyes and Rules of Engagement. Tegen. Dit zijn de regels, rules of engagement. We moeten betrekken de dekken gaan. Dan ga je mee of wil je verder slaan. Zeg het maar. Simpel ben je minuten over de klok van 12 uur. Het is tijd voor Classics. En deze Classic staat geheel in het teken van Dance Classics, de long versions. on this mission to achieve. one. What's in your mind's eye? is what you believe you should gain. Satisfaction becomes a shining example, a test as a sample of a new race that has ample supply of positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity, don't you know? Go ahead, you know, and implement your ideas, your notions. Put them in motion, like the way you funky dress up, spoken to me.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 rond de klok van half 1. De 5 Line Classics top 3. Maar tot die tijd, James G. Train Williams. You know, you know, you know, you know. You thought you got away from me. But you didn't, but you didn't, but you didn't, but you didn't. That's right. I fooled you this time, this time. This time. This time. Radio 501. 501 Classic Top 3. Op nummer 3. myself about four hours now. <laughs> Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? <laughs> All right. He's got his woman over there but mine's at home. What time is it? Damn, it's 12.45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up at this discotheque. There's always something going on there.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 de We Papa Girl rappers. En We Rule. Tot de klok van 1 uur Donna Allen en Sirius. En straks in het volgende uur nog veel meer long versions. do. Dit Come on, baby. is Radio 501. Is Radio 501. Talk about serious. Talk about serious. Talk about serious. Talk Diabetes. Diabetes is een ernstige ziekte. Bent u 45 jaar of ouder, dan heeft u misschien een verhoogd risico op diabetes. U kunt er zelf veel aan doen om het risico te verkleinen. Doe de diabetes risicotest op www.kijkopdiabetes.nl Ja, ik sta hier op de vierde verdieping van zorgcentrum Lindeboom. Er is hier brand uitgebroken. Naast mij staat Peter de Jong, afdelingshoofd. Meneer de Jong, hoe denkt u deze oude dame in haar rolstoel veilig naar buiten te krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimenmoetjeoefenen.nl Dit was een bericht van de brandweer. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag Radio 501. Hoi, ik ben Joni Aurik. Ik ben 20 jaar en ik hou erg veel van korfbal, fotografie en film mijn marketingstudie heb ik nog tijd genoeg om mee te doen aan de Miss west verkiezing. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. SMS Miss Spatie Joni naar 4411 en help mij die finale in. Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus Miss Spatie Joni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. Gb Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talenten er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. op Radio 501. 501 Classics met Adriaan Pons. bij het tweede uur van Line Classics, de long versions. trapt af met Pebbles en zij had het over Mercedes Boy. Straks ook nog de gouden nieuwtjes. Wat gebeurde er in het eh, verleden? Maar hier is eerst Guy in Teddy's Jam. Jam. Jam. Oh, jam. Jam. Jam. Teddy jam for me, yeah. Radio 501. tweede kleine hitje van Paula Abdul, Knocked Out. Eh, ze is bekend geworden om haar nummer Straight Up. Voor haar zangcarrière was ze goeie choreografe. Krijg dat maar nou eens dus normaal uit je mond vandaan. Welkom bij het tweede uur van Line Classics, de long versions. Voor Paula Abdul hoorde je Guy en Teddy's Jam. It is is Todd Terry and Love Dovey. David. Een lange versie van bijna 6 minuten lang. Het is er weer tijd voor de gouden nieuwtjes. Vandaag in 1993 vindt er een bomaanslag plaats op het World Trade Center op Manhattan in New York. Bij de aanslag vallen zes doden en meer dan duizend gewonden. De 500 kilo zware bom was verstopt in een auto geparkeerd in een parkeergarage onder het World Trade Center. 21 februari 1985 en 26 februari 1986 zijn twee hoogtepunten voor Evert van Bentum. In twee achtereenvolgende jaren wint hij zowel de 13e als de 14e Elfstedentocht. 1, 2, 1, 2, 3. Afternoons met Arwin Tamminga. Eh, tot die tijd. Five Line Classics met de long versions. Radio 5. drop the kiss to Susie Q, you dropped the bomb on me. Stretch it, stretch it, flex it, flex it. Give me the permission, okie dokie, i bless it. Bless it like moving, keep moving, keep moving, keep moving, keep moving, keep moving, keep moving, keep moving, keep moving, keep moving, keep moving. Daffy D en de boys en Now That We Found Love in club mix. Voor mij nog eh, eentje. Die zijn voor Mantronics en Take Your Time. Veel plezier met Afternoons en Arwin Tamminga. En mij hoor je volgende week weer tussen 12 en 2 met 5 Lane Classics. So tell the teacher what is the reason for those creeds Cause your little heart will get crushed if you don't rush the plan It won't go stale if you go slow as a snail Just know the time is a test and nevertheless it won't fail Cause when a relationship gets hot, if time is not consumed Straight up and down, you're bound for doom This is what happens when you fly too close to the sun With wings of wax, you done. Cause in life, there's no such thing as a freebie. Slow down, it's what you see, cause nothing good comes easy. Emotions tend to play Russian roulette, but there are certain situations you just can't sweat. Like the roll of the tongue, something I manufacture. The lover with another lesson coming at you. Man, trying to make the music that'll make you see. Take your T to the I to the M to the E. Yo, man, Tronic, Drew, and Johnny Yo. D, Doc, Dave, but we kicking it a what? Take your time. Dit is Radio 501. In Nederland hebben al 1 miljoen mensen diabetes. Diabetes is een ernstige ziekte. Bent u 45 jaar of ouder?